Dat gebeurde gisteravond op de stripdagen in Houten. Striptekenaar Barbara Stok ontving de stripschapsprijs 2009. Het stripschap, dat de stripcultuur wil bevorderen, maakte bekend dat er een stripopleiding komt. De bulletje- en bonenstaakschaal ging naar Ed van Schuilenburg. Hij tekende onder meer strips over Hiawatha, de grote boze wolf, Jaapie Krekel en broer Konijn. De stripdagen duren het hele weekend. In Houten wordt onder, wordt onder meer de grootste stripboekenbeurs van de Benelux gehouden. Op de beurs zijn meer dan 200 stripmakers aanwezig. Drie gevangenen uit Guantanamo Bay op Cuba zijn naar Ierland en Jemen gestuurd. De Amerikanen houden nog meer dan 220 gevangenen vast in Guantanamo Bay. 80 van hen worden zonder proces vrijgelaten. Van de gedetineerden die mogen vertrekken zijn er 50 die niet naar hun eigen land kunnen terugkeren, omdat dat voor hen te gevaarlijk is. Amerika zoekt landen die bereid zijn om deze gedetineerden op te nemen. Gisteren werd bekend dat het gevangenenkamp op Cuba mogelijk later dichtgaat dan in januari volgend jaar, zoals door president Obama was beloofd. Er zijn nog te veel juridische en logistieke problemen om tot sluiting te kunnen overgaan. In de eredivisie heeft AZ voor de derde keer op rij een nederlaag geleden. De ploeg van trainer Ronald Koeman verloor de uitwedstrijd tegen Utrecht met 3-0. RKC haalde de eerste punten van dit seizoen door een 4-1 overwinning op Roda JC. Koploper PSV versloeg thuis Willem II met 3-1 en FC Twente won met 2-1 van VVV. Twente heeft evenveel punten als PSV, maar de Eindhovenaren hebben een beter doelsaldo. Het weer nog, een heldere nacht. De temperatuur daalt landinwaarts tot zo'n 7 graden en er ontstaan mistbanken.